12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers hoeft de schorsing van bestuursvoorzitter Al-Bayrak niet op te heffen. De rechter in Den Haag heeft alle eisen van Al-Bayrak afgewezen. Ze werd begin deze maand op non-actief gesteld na berichten over haar functioneren. Volgens het vonnis is er ook voldoende reden om haar als voorzitter te schorsen, zolang het onderzoek naar de angstcultuur bij het COA duurt. Dat onderzoek moet nog beginnen standbeeld van Jan Pieterszoon Koen staat vanaf vandaag weer op zijn oude plaats in het centrum van Hoorn. Het beeld raakte in augustus tijdens werkzaamheden beschadigd, maar is inmiddels gerepareerd. De tekst bij het beeld is nog niet aangepast. De gemeente wil de tekst wijzigen, zodat ook de gewelddadige kant van het optreden van Koen in het voormalig Nederlands-Indië naar voren komt. In december wordt over de gewijzigde tekst besloten. De ontruiming van het grootste illegale woonwagenkamp in Groot-Brittannië is uitgelopen op gevechten met de politie. Het gaat om het kamp Dale Farm in Essex, waar zo'n 400 mensen in ruim 50 caravans wonen. De bewoners gooien onder meer met stenen naar de politie en ook hebben ze caravans in brand gestoken. Het kamp ontstond tien jaar geleden in de buurt van een vuilnisbelt. De gemeente wil de grond gebruiken voor natuurgebied en heeft maandag na een jarenlange juridische strijd definitief toestemming gekregen voor de ontruiming. Kampbewoners zeggen dat ze het slachtoffer zijn van vooroordelen. Britse koningin Elizabeth is aangekomen in Australië. 85-jarige Elizabeth en haar man Philip werden in Canberra verwelkomd door enkele honderden bewoners. bezoek van de koninklijke familie duurt tot 29 oktober. Elizabeth is ook staatshoofd van Australië, maar de Australische premier Gillard wil daarvan af. Toch heeft ze gezegd het onderwerp de komende dagen niet aan te snijden. Dan het weer, wolkenvelden, zonnige periode en verspreid over het land buien. Er is een kleine kans op onweer en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen enkele buien, maar ook zonnige periode en dan een graad of 10.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 White beater with a bangin' tan. Walkin', demanding all eyes. Baby, here I am. Ain't ashamed of my frame, and I know you're watching. Puttin' on a show for you, poppin', I ain't stoppin'. Lot of action in your corner, here you doin' it too.